Zes uur. Manik Zampersen met het NOS-journaal. De twee lichamen die zijn gevonden in de gezonken viskotter zijn inderdaad van de vermiste vissers uit Urk. Het gaat om de 41-jarige eigenaar van de kotter... en zijn 27-jarige werknemer. Duikers van de marine zochten sinds vanochtend in het schip... dat op zo'n 13 meter diepte ligt. De kotter verging donderdagochtend... toen die in zwaar weer op weg was naar de haven van Den Helder... De gemeente Urk hangt morgen de vlag halfstok... vanwege het overlijden van de twee vissers. De man die gisteren is aangehouden voor de mesaanval vrijdag in Den Haag... had waarschijnlijk geen terroristisch motief, dat meldt de politie. Het is onduidelijk wat zijn motief dan wel is. Bij de mesaanval in het centrum van de stad raakten drie tieners gewond. Ze kenden elkaar niet. In Groot-Brittannië zijn in totaal 74 veroordeelde terroristen vervroegd vrijgelaten... heeft premier Johnson gezegd. Volgens hem worden ze goed in de gaten gehouden. Vrijdag stak een veroordeelde terrorist in Londen twee voorbijgangers dood... Hij kwam een jaar geleden vervroegd vrij. Bij een busongeluk in het oosten van Siberië zijn 19 passagiers om het leven gekomen. De touringcar brak op een brug door de hekken en landde ondersteboven op een bevroren rivier. Ook in Tunesië vielen veel doden bij een busongeluk. Zeker 22 passagiers kwamen om het leven toen de bus in een scherpe bocht in een ravijn stortte. In de eredivisie heeft koploper Ajax met 5-2 gewonnen uit bij FC Twente. FC Utrecht verloor thuis met 1-0 van hekkensluiter RKC Waalwijk. De wedstrijden feyenoord pek en AZ tegen VVV zijn nog bezig. De laatste race van het Formule 1-seizoen is gewonnen door wereldkampioen Lewis Hamilton. Max Verstappen kwam in Abu Dhabi als tweede over de finish. In de WK-stand eindigde hij als derde. Het weer. Vanavond en vannacht vriest het vooral in het zuidoosten en is het plaatselijk mistig. Op de Wadden komt een bui voor. Morgen af en toe zon en vanaf de Noordzee trekt ook een enkele bui het land in.